Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf het einde van dit jaar is de eerste legaal getilde wiet te koop. In Breda en Tilburg start de overheid met dit wiet-experiment. Nu is het nog zo dat coffeeshops wel wiet mogen verkopen... maar het officieel niet mogen inkopen. Het experiment met legale wiettelers wordt al jaren uitgesteld. De aanloop was toch lastiger dan gedacht, zegt demissionair gezondheidsminister Kuipers. Het is een moeilijk proces. Uh, heeft ook veel meer tijd gekost dan we oorspronkelijk gedacht hadden. Ik ben erg blij dat... Eh, eh, nu echt een datum hebben. Uh, heb ik ook alle vertrouwen in. Eh, waarom kost het zoveel tijd? Nou, onder andere omdat het voor de telers gewoon erg veel tijd kostte. Veel meer dan oorspronkelijk bedacht om die hele opstart van gang te krijgen. Met het wiet-experiment wil het kabinet testen of legaliseren mogelijk is. Zo hopen ze dat de handel in wiet onder criminelen minder wordt. Nederland wil hulp sturen naar Libië, maar dat zal via de Europese Unie moeten gaan. Volgens minister Slot wordt dat gedaan omdat Libië een gevaarlijk land is. Omdat het zo'n echt een, een, land is wat veel uitdagingen kent op veiligheid... doen we het via het EU-coördinatiemechanisme. We hebben aanbiedingen gedaan over wat wij kunnen leveren aan specialiteit en deskundigheid. Nederland kan onder meer ICT'ers en experts op het gebied van vervoer naar Libië sturen. Die moeten helpen op plekken die zijn getroffen door zware overstromingen. In België is voor de zesde keer in korte tijd een basisschool in brand gestoken. De politie denkt dat het te maken heeft met de lessen over seksuele voorlichting. Franstalige scholen in België zijn sinds deze week verplicht om die les twee uur per jaar te geven. Volgens experts worden ouders op social media boos gemaakt met nepnieuws hierover. En dat je superveel dingen kan repareren met tape is bekend. En in Brabant gaan ze een stapje verder. Ze proberen daar een brug te repareren met alleen maar tape. Rijkswaterstaat vertelt waarom dat nodig is. De hangkabels van deze brug eh, die zijn we aan het voorzien van een jasje. Een jas die nodig is om ehm, te zorgen dat deze brug nog een aantal jaren in leven blijft. En veilig en beschikbaar blijft voor het verkeer. Bij controles bleek dat de hangkabels van de brug aan het roesten zijn. En intepen is makkelijker dan verven en kost minder tijd. Zorgt er dus ook voor dat de brug niet wekenlang dicht is voor verkeer. Het weer, de zon schijnt, is een beetje hoge bewolking, maar toch een graad of 22. En ook het weekend zonnig en warm, dan 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland heb je vertraging op de A7 richting Hoorn.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 9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 americano Papà l'americano Come da porta capire chi te va bene Se tu la parla miezza americano Quando si fa mola sotto la luna Come te viene in cave di I love you Come da tocca vedi chi ti va bene Se tu la parla via americano Quando si fa moda sotto la luna Con da in non cave di I love you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 outside. Sunny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 Porque no quieres cuando yo quiero. Está más frío que el mes de enero. Pido calor y no das más que hielo. Ah, ah. Hace rato tengo.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 Sean.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 上的好。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 van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.